Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In IJmuiden is afgelopen avond een vrouw met haar hond doodgereden. Ze werden geraakt door een auto en overleden ter plekke. De automobilist ging er vandoor en de politie riep mensen op om uit te kijken naar een zwarte auto met schade aan de voorkant. Later melden zich drie mensen op het politiebureau. Zij zijn aangehouden. Ook is er een auto in beslag genomen. Een Nederlandse zaaddonor wordt voor de rechter gesleept om ervoor te zorgen dat hij stopt met doneren. Mogelijk heeft hij wereldwijd honderden kinderen verwekt. De zaak is aangespannen door Stichting Donorkind en een moeder die gebruik maakte van de donor. De man van 41 had tegen haar gelogen over het aantal kinderen dat hij had verwekt. In Duitsland is een man veroordeeld tot 10 jaar cel voor poging tot moord... omdat hij een politieagent aanreed. Het gaat om een aanhanger van de extreemrechtse Rijksburgerbeweging. De man reed de agent vorig jaar aan toen hij probeerde om aan een verkeerscontrole te ontsnappen. De politieman raakte gewond aan het hoofd en is nog altijd niet aan het werk. Het is voor het eerst dat een lid van de extreemrechtse Duitse beweging is veroordeeld. Een Britse Italiaan die honderden manuscripten had gestolen is weer vrijgelaten. Omdat hij in januari heeft bekend hoeft hij van de rechter in de VS niet terug de cel in. De man deed zich voor als medewerker van een uitgever en kreeg zo honderden manuscripten in handen. Waaronder een Nederlands boekenweekgeschenk. Hij verkocht de manuscripten niet door. De man zei dat hij het deed vanwege zijn obsessieve liefde voor boeken.